Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britten worden wakker in een land zonder koningin. Voor Charles III is dit zijn eerste volle dag als koning. En het wordt meteen een drukke. Hij moet speechen, overleggen en naar allerlei plechtigheden. Vanmiddag worden een uur lang de klokken geluid... en er worden weer veel mensen met bosse bloemen bij Buckingham Palace verwacht zegt onze correspondent Arjen van der Horst. Regen of geen regen, ik denk dat dat beeld bij Buckingham Palace... met die mensenmassa's voor het werkpaleis van de Britse vorst... Eh, de komende tien dagen zo zal zijn. Tot de uitvaart van de Queen eh, in, eh, in Londen. De stad maakt zich op voor veel drukte de komende dagen. Dat is een enorme klus voor de beveiliging. Minstens 150 mensen moesten vannacht buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apels. Voor het eerst in twee weken dat er niet voor iedereen een opvangplek is voor de nacht. Vrouwen en kinderen konden uiteindelijk wel naar binnen... en er konden ook nog mensen naar een crisisplek in Stadskanaal. Maar dat was dus niet genoeg voor iedereen. En even een reminder. Met een blauw-gele treinreizen kan vandaag alleen tussen Utrecht, Amsterdam-Zuid en Schiphol. Verder rijden er helemaal geen NS-treinen. Machinisten, conducteurs en ander personeel staakt. Het streekvervoer in Noord-Nederland trouwens ook. Daar kan je dus ook niet met de bus. En niet echt een sprankelende avond gisteravond voor de Nederlandse clubs in het Europees voetbal. AZ won maar nipt van het Oekraïense Dnipro. PSV speelde gelijk tegen het Noorse Bodø Glimt. En bij, bij Feyenoord leek het nergens op tegen Lazio Roma. Ze verloren met 4-2 en het was wel duidelijk dat er van het sterrenteam... dat vorig jaar in de finale van de Conference League stond, weinig over is. Aanvaller Jaan Baks baalt. I think 70, 70% of the team is uh, new, new players. So yeah, we need time definitely, but now because of the schedule, the compact schedule and everything, we have to do that <laughs> as soon as possible. Nou, dan was er ook nog gedoe bij een wedstrijd in Frankrijk. Vlak voor Nice tegen Keulen werd er gereld. Een hooligan viel daardoor van de tribune en raakte zwaar gewond. In totaal raakten 18 mensen gewond. En het weer nog af en toe zon, maar vooral veel grijs vandaag. Af en toe ook pittige buien. Vooral in de middag kan het ook gaan onweren. Het is dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op met de avondspits in onze regio. De A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht, daar moet je nog wat geduld hebben bij de Leidse Rijntunnel. Kwartiertje vertraging. De A4 is weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Nog wel 10 minuten vertraging. En er staat een te hoge vrachtwagen voor de Koentunnel vanuit knooppunt De Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein heb je daar last van.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Il hmm? Y a d'abord eu Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y a eu Eva, et Valérie, mais mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. minimum fee This summer I belong to me Cause that new Bad Bunny made a bad girl Let me give me that Don't give me party, party Won't put my life on pause cause the paparazzi Come here, kiss it fresh, baby, touch my body Au revoir if you post your shit on your story Gotta watch my back I'm not just anybody Mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi Et que je t'aimerai pour toujours Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste.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 De nieuwe Britse koning Charles III reist vandaag naar Londen. Daar zal hij premier Truss ontvangen en zijn eerste toespraak als koning geven. Vandaag rijden in het hele land geen NS-treinen vanwege een staking. De vakbonden wilden alleen in Noord- en Zuid-Holland het werk neerleggen. Maar volgens de NS wordt de dienstregeling daardoor zo ontregeld... dat er helemaal geen treinen kunnen rijden. Alleen Schiphol blijft bereikbaar vanuit Utrecht en Amsterdam-Zuid. Het weer, de komende uren meer buien, ook in het binnenland. Vanmiddag kan het gaan omweren en het wordt een graad of 20. be, yeah. With some work in ten years or so, you could be just like me, yeah. please Tussen dag de twijfel. Oh yeah. Hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog wat je worden op de Bijbel. Oh yeah. Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat. Wacht, dus alles dat je zei dat is bedacht. Puur om mij te trekken, mij te hebben in je macht als jou gelukt is Baby maak me stuk dus Weet je uit van kwijtgaan Weet dat ik je lust Weet je van Birkins Weet hoeveel het kost dus Zie me naar de Zuid-Druk Sana Oh gebruik me Gebruik me Stel vinden dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh gebruik gebruik me, oh gebruik, me.